Dit is les 43 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. Er is al heel wat van de vervoeging in verschillende tijden van de Spaanse werkwoorden aan bod gekomen. In deze les zullen we het belangrijkste ervan herhalen. Eerst echter nog de vervoeging van twee werkwoorden met een onregelmatige pretérito definido, namelijk ver, zien en venir, komen. We beginnen met ver. Zegt u de volgende persoonsvormen eens na. Bi. Bi. Ik zag. Ik heb gezien. Biste. Biste. Jij zag. Jij hebt gezien. Bio. Bio. Hij, zij, u, zag. Hij, zij, u, heeft gezien. Bimos. Bimos. Wij zagen. Wij hebben gezien. Visteis, visteis. Jullie zagen, jullie hebben gezien. Vieron, vieron. Zij zagen, u zag, zij hebben gezien, u heeft gezien. Zoals gebruikelijk gaan we het nieuw geleerde oefenen. Maak de volgende Spaanse zinnen compleet door de juiste vorm van de preterito definido van ver in te vullen. telkens of u het goed hebt ¿Quién a Rafael ayer? ¿Quién vio a Rafael ayer? ¿Lo tú? ¿Lo viste tú? No, yo no lo... No, yo no lo vi. ¿Lo Carlos y Pedro? lo vieron Carlos y Pedro. Carlos y Pedro, lo vosotros. Carlos y Pedro, ¿lo visteis vosotros? No, nosotros no lo. No, nosotros no lo vimos. En dan nu de vormen van de. Pretérito definido. Van het werkwoord. Venir. Zegt u ze Vine. Vine. Ik kwam, ik ben gekomen. Viniste, viniste. Jij kwam, jij bent gekomen. Bino, bino. Hij, zij, u kwam. Hij, zij, u is gekomen. Binimos. Binimos, Wij kwamen, wij zijn gekomen. Vinisteis, vinisteis. Jullie kwamen. Jullie zijn gekomen. Vinieron. Vinieron. Zij kwamen. U kwam. Zij zijn gekomen. U is gekomen. In de oefening maakt u de zinnen compleet door de juiste definido-vormen van venir in te vullen. Ter controle volgt de juiste zin. ¿por qué no viniste ayer a su fiesta? Ricardo vino. También Anita y Elena vinieron. El domingo pasado vine tarde a la corrida de toros. y vosotros, ¿vinisteis tarde o temprano? Nosotros también vinimos tarde. Zoals gezegd, gaan we in deze les een en ander herhalen om de al eerder geleerde vormen en tijden van de werkwoorden wat op te halen. We beginnen met het toekomende tijd. In een van de voorgaande lessen hebben we geleerd dat de Spaanse toekomende tijd gevormd wordt door het plaatsen van bepaalde uitgangen achter het hele werkwoord. Bijvoorbeeld. Pagar, vender, escribir. Daar komt dan achter. E, as, a, hemos, eis, an. Verder weten we dat een aantal werkwoorden in de toekomende tijd een bepaalde verkorting in de stam ondergaat. De uitgangen van de vormen van de toekomende tijd zijn echter altijd regelmatig. In het overzicht van deze les vindt u deze werkwoorden bij elkaar. Hierover een oefening. Zegt u de gegeven zinnen direct in het Spaans en let weer goed op de juiste zin die ter controle volgt. Morgen zal ik de nieuwe bikini aandoen. Mañana me pondré el bikini nuevo. Wat zult u de volgende week doen? ¿Qué harán ustedes la semana próxima? Hoeveel weken zul je in Duitsland blijven? ¿Cuántas semanas te quedarás en Alemania? Ik zal vandaag over twee weken terugkomen. Volveré de hoy en 15 días. In februari zal mijn broer 20 jaar worden. Dan zal hij een feest geven. En febrero mi hermano cumplirá 20 años. Entonces dará una fiesta. Zul je naar zijn feest komen? Vendrás a su fiesta? Vandaag, over één week, zullen we moeten teruggaan. De hoy en ocho días tendremos que volver. Zullen jullie tegen het eind van oktober of in het begin van november vertrekken? ¿Saldréis a fines de octubre o a principios de noviembre? We vervolgen deze les met de herhaling van het voltooid deelwoord. We hebben geleerd dat het voltooid deelwoord van de werkwoorden op ar als uitgang ado krijgt. Dat van de werkwoorden op er en ir krijgt ido. Bijvoorbeeld. Preparar, preparado. Vender, vendido. Subir, subido. Ir, Verder zijn we in de lessen een aantal werkwoorden tegengekomen dat een onregelmatig voltooid deelwoord heeft. U vindt ze in het overzicht van deze les allemaal bij elkaar. We weten dat het voltooid deelwoord met de persoonsvorm van haber gebruikt wordt om de Spaanse preterito perfecto te vormen. Hierover de volgende oefening. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer uzelf na iedere zin. Tijdens het avondeten gaan we wijn drinken. Durante la cena vamos a tomar vino. Heb je de fles al geopend? ¿Ya has abierto la botella? Tot nu toe zei ik hem niets. Hasta ahora no le he dicho nada. Mijn ouders zijn nooit in Frankrijk geweest. Mis padres no han estado nunca en Francia. Wie heeft je dit cadeau gebracht? ¿Quién te ha traído este regalo? Altijd zijn we goede vrienden geweest, nietwaar? Siempre hemos sido buenos amigos, ¿no? Wil je koffie maken? ¿Quieres hacer el café? Ik heb het al gemaakt. Ya lo he hecho. Deze dagen heeft het veel geregend. Estos días ha llovido mucho. Waarom zijn jullie zo laat teruggekomen? ¿Por qué habéis vuelto tan tarde? In de vorige lessen hebben we kennis gemaakt met de vorming van de preterito definido. In het overzicht van deze les vindt u ook dit opgenomen in een schema. We gaan hiermee oefenen. Zeg elk van de gegeven zinnen direct in het Spaans. Let u daarna goed op de ter controle volgende zin. Waar hebt u de vakantie in 1975 doorgebracht? ¿Dónde pasaron ustedes las vacaciones en 1975? We waren in Portugal. Estuvimos en Portugal. Het was een prachtige reis. Fue un viaje magnífico. We vertrokken uit Nederland in het begin van juni en bleven daar een maand. Salimos de Holanda a principios de junio y nos quedamos allí un mes. De vorige woensdag is Isabel laat wakker geworden. El miércoles pasado Isabel se despertó tarde. Ze stond op, deed de jurk aan en rende naar de school. se levantó, se puso el vestido y corrió a la escuela. Maar ze kwam te laat. Pero vino demasiado tarde. De vorige zomer heb ik een auto gehuurd en ging ik naar het zuiden van Spanje. El verano pasado alquilé un coche y fui al sur de España. Wat deed u daar? ¿Qué hizo usted allí? Heb je Ramon de vorige week gezien? ¿Viste a Ramon la semana pasada? Weet je dat de directeur met vakantie is? ¿Sabes que el director está de vacaciones? Ja, ik vernam het gisteren van zijn secretaresse. Sí, lo supe ayer de su secretaria. In de 15e eeuw waren er veel oorlogen tussen Spanjaarden en Arabieren. En el siglo XV hubo muchas guerras entre españoles y árabes. Ook de vorming van de Spaanse preterito imperfecto hebben we al geleerd en geoefend. In het overzicht na deze les volgt er ook een schema van. Ook hierover een oefening. Geef de Nederlandse zinnen in het Spaans weer. Toen we in Spanje waren, scheen de zon elke dag. Cuando estábamos en España, hacía sol cada día. Gewoonlijk gingen we naar het strand. Generalmente íbamos a la playa. Altijd zagen we daar een oude man die de producten van zijn tuin verkocht. Siempre veíamos allí a un anciano que vendía los productos de su jardín. Wist je wie het was? Sabías quién era? Het was een vrolijke en sympathieke man die ongeveer tachtig jaar oud was. Era un hombre alegre y simpático que tenía unos ochenta años. Vaak nodigde ik hem uit. Muchas veces lo invitaba. Dan gingen we altijd op een terras zitten waarheen ook zijn vrienden kwamen. Entonces nos sentábamos siempre en una terraza a donde venían también sus amigos. Tot slot gaan we nog een paar nieuwe woorden leren. Zegt u de Spaanse woorden na. El artículo. El artículo. Het artikel. el representante, el representante, de vertegenwoordiger. La frontera, la frontera, de grens. El turismo de masas, el turismo de masas. Het turismo La aventura, la aventura het La comodidad, la comodidad, de geriefelijkheid. Los medios de transporte, los medios de transporte, de vervoermiddelen. La fuente de divisas, la fuente de divisas, de bron van deviezen. Sobre, sobre, over, omtrent. Buscar, buscar. Zoeken. Tener derecho a, tener derecho a. Recht hebben op. Buscar is een regelmatig werkwoord in alle tijden. We gaan deze woorden oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans en controleer telkens uw uitspraak. Het massatoerisme. El turismo de masas. Over, omtrent. Sobre. De geriefelijkheid. La comodidad. Het artikel. El artículo. Zoeken. Buscar. De vertegenwoordiger. El representante. De grens. La frontera. Recht hebben op. Tener derecho a. De vervoermiddelen. Los medios de transporte. De bron van deviezen. La fuente de divisas. Het avontuur. La aventura. En dan zijn we nu weer toe aan de laatste oefening van deze les. Hierin komen de nieuwe woorden en de behandelde stof aan de orde. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans? Het zijn wat langere zinnen, zoals u ze ook in Spaanse kranten kunt tegenkomen. Probeert u het eens. Het toerisme is een erg belangrijke bron van deviezen voor Spanje geweest, in het bijzonder in de laatste jaren. El turismo ha sido una fuente de divisas muy importante para España, especialmente en los últimos años. Vroeger reisde men niet zoveel als nu. Antes no se viajaba tanto como ahora. De toeristen die naar Spanje kwamen, zochten geen geriefelijkheid, maar avontuur. Los turistas que venían a España no buscaban comodidad, sino aventura. In het jaar 2000 zal men modernere en geriefelijkere vervoermiddelen gebruiken. En el año 2000 se usarán medios de transporte más modernos y más cómodos. Het vorig jaar, in de herfst, kwamen de vertegenwoordigers van Bolivia en Paraguay naar Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. El año pasado, en otoño, vinieron los representantes de bolivia y paraguay a buenos aires capital de argentina de van krant schrijft men veel omtrent het probleem van het En los artículos de nuestro periódico se escribe mucho sobre el problema de toerisme de masas. We weten bijvoorbeeld dat in 1979 270 miljoen personen de grenzen overschreden om de vakantie buiten hun land door te brengen. Sabemos, por ejemplo, que en 1979 270 millones de personas cruzaron las fronteras para pasar las vacaciones fuera de su país. Alle beambten van de banken van dit land hebben recht op Todos los empleados de los bancos de este país tienen derecho a un mes de vacaciones. De volgende zullen er uitstapjes van vier dagen georganiseerd worden langs de hele kust. La semana próxima se organizarán excursiones de cuatro días a lo largo de toda la costa. Gisteren zag ik een aankondiging op het VVV-kantoor. Ayer vi un anuncio en la oficina de turismo. In de leesoefening die straks volgt komen een paar woorden en uitdrukkingen voor die we nog niet kennen. Zeg dus een paar keer na, zodat ze u niet onbekend meer voorkomen. Se reunirán. Se reunirán. Zij zullen bijeenkomen. Rápido. Rápido. Snel. Se construye. Se construye. Men bouwt. Lo más típico. Lo más típico. Het meest typische. Lo que. Lo que. Datgene wat. El lector. El lector. De lezer. Dit is les 44 van uw cursus geprogrammeerd levend Spaans. In de voorgaande drie lessen hebben we alles over de toekomende tijd en de verschillende verleden tijden op een rijtje gezet. En in deze laatste les van dit lesboekje zijn we toe aan de herhaling van de tegenwoordige tijd. In het overzicht van deze les staan behalve de voorbeelden van de regelmatige werkwoorden ook de onregelmatige werkwoorden bij elkaar. Bij deze eerste oefening is het de bedoeling dat u de gegeven zinnen direct in het Spaans zegt. Na iedere zin kunt u uw antwoord en uw uitspraak controleren. Het toerisme is een erg belangrijke bron van deviezen voor Spanje. El turismo es una fuente de divisas muy importante para España. Elk jaar brengen veel buitenlanders de vakantie door aan de Spaanse kust. Cada año, muchos extranjeros pasan las vacaciones en la costa española. Ze weten dat het daar gewoonlijk mooi weer is. Saben que allí generalmente hace buen tiempo. In het bijzonder komen ze uit landen zoals Nederland, België en Duitsland. Especialmente vienen de los países como Holanda, Belgica y Alemania. De toeristen die de zon en de stranden zoeken, reizen naar het zuiden. Los turistas que buscan el sol y las playas viajan al sur. In het noorden is het in de zomer niet zo warm als bijvoorbeeld in Andalusië. En el norte, en verano, no hace tanto calor como, por ejemplo, en Andalucía. Ook regent het daar vaak. También llueve allí muchas veces. Nu reist men meer dan vroeger. Ahora se viaja más que antes. Elk jaar overschrijden ongeveer 200 miljoen personen de grenzen om de vakantie buiten hun land door te brengen. Cada año cruzan unos 200 millones de personas las fronteras para pasar las vacaciones fuera de su país. No todos los turistas están contentos con el alojamiento en hoteles, viejos o en pensiones. Enkele van hen wensen kamers met bad of douche in moderne gebouwen met airconditioning Algunos de ellos desean habitaciones con baño o ducha en edificios modernos con aire acondicionado. En om te reizen gebruiken ze de modernste en snelste vervoersmiddelen. para viajar usan los medios de transporte más modernos y más rápidos. Hoe heet je en waar kom je vandaan? ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Ik ben Spanjaard. Ik heet Ricardo González. Soy español. Me llamo Ricardo González. Hoe oud ben je en waar werk je? ¿Cuántos años tienes? ¿Y dónde trabajas? Ik ben 30 jaar oud en ik werk voor een krant. Tengo 30 años y trabajo para un periódico. Ik ben journalist. Ik schrijf artikelen over het verkeer en over het toerisme. Soy periodista escribo artículos sobre el tráfico y sobre el turismo Waar woon je? ¿Dónde vives? Mijn vrouw en ik wonen in het centrum van Madrid, in een gebouw van 20 verdiepingen. Mi mujer y yo vivimos en el centro de Madrid, en un edificio de 20 pisos. Hebben jullie kinderen? ¿Tenéis hijos? Ja, we hebben een zoon en een dochter. Sí, tenemos un hijo y una hija. Mijn vrouw werkt drie dagen per week. Mi mujer trabaja tres días por semana. Die dagen komt grootmoeder en ze blijft de hele dag bij onze kinderen. Esos días viene la abuela y se queda todo el día con nuestros hijos. Wat kan de weekends in de hoofdstad doen? ¿Qué se puede hacer los fines de semana en la capital? Wat doen jullie? ¿Qué hacéis vosotros? We gaan naar de bioscoop of we bezoeken onze vrienden. Vamos al cine o visitamos a nuestros amigos. Soms blijven we thuis en doen niets speciaals. A veces nos quedamos en casa y no hacemos nada especial. Als het geen slecht weer is, vertrekken we uit de stad. Si no hace mal tiempo, salimos de la ciudad. In de tweede oefening van deze les zet u het werkwoord tussen de haakjes in de juiste vorm van respectievelijk de definido, Para el viaje me pongo el traje gris. Para el viaje me puse el traje gris. Para el viaje me pondré el traje gris. ¿Por qué no dan ustedes un paseo? ¿Por qué no dieron ustedes un paseo? ¿Por qué no darán ustedes un paseo? ¿Qué le dices? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dirás? Elena oye algo. Elena oyó algo. Elena oirá algo. Vamos al museo. Fuimos al museo. Iremos al museo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hicisteis? ¿Qué haréis? Venimos, vemos, vencemos. Vinimos, vimos, vencimos. Vendremos, veremos, venceremos. In de derde en laatste oefening gaan we weer wat samenvatten van het tot nu toe geleerde. Met nadruk op de preterito imperfecto. Geef de zinnen in het Spaans weer en controleer uzelf na iedere zin. Vroeger, toen ik klein was, woonde ik met mijn ouders in een dorp. Beschrijving. Antes, cuando era pequeño, vivía con mis padres en un pueblo. Elke dag moest mijn vader me naar de school brengen die op twintig kilometer van ons huis lag. Herhaling, beschrijving. Cada día mi padre tenía que llevarme a la escuela a 20 kilometers de nuestra casa. Altijd gingen we op de motorfiets, omdat we geen auto hadden. Herhaling, beschrijving. Siempre íbamos en moto, porque no teníamos coche. Er was niet veel verkeer op de weg. Beschrijving. no había mucho tráfico en la carretera. Men zag slechts enkele auto's. Beschrijving. Se veían solo unos coches. Op een dag, zei mijn vader, afgesloten handeling. Vandaag over twee weken zul je tien jaar worden. Un día, dijo mi padre, de hoy en 15 días cumplirás diez años. Je bent al niet meer klein, nu kun je met de bus naar school gaan. Ya no eres pequeño, ahora puedes ir en autobús a la escuela. Toen de grootmoeder van Roodkapje ziek was, ging het meisje drie keer per week naar haar huis. Beschrijving, herhaling. Cuando la abuela de Caperucita Roja estaba enferma, la niña iba a su casa tres veces por semana. Altijd bracht haar het eten en bloemen, omdat ze veel van haar hield. Herhaling, beschrijving. Siempre le llevaba la comida y un ramo de flores, porque la quería mucho. Ze wist niet dat het gevaarlijk was alleen door het bos te lopen. beschrijving no sabía que era peligroso pasar sola por el bosque